Daarmee is een kabinetscrisis afgewend. De regeringspartijen CDA en ChristenUnie zeiden dat onduidelijkheden zijn weggenomen. En de PvdA noemde de brief het nieuwe start zijn voor de reactie van het kabinet. Ze kunnen alle drie leven met de formuleringen en verwijzen voor een eindoordeel naar de nadere reactie van het kabinet. Die komt waarschijnlijk begin volgende maand. De oppositie hekelde de gang van zaken juist in felle bewoordingen. Daarbij vielen woorden als een beschamend soepsootje en de langzame val van een kabinet. Afgelopen avond werd het kabinet het na een dag van crisisoverleg eens over de brief. Daarin staat dat het kabinet erkent dat met de kennis van nu een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest voor de inval in Irak. Dinsdag nam Balkenende nog afstand van de passage daarover in het rapport van de commissie Davids. Hij schrijft verder dat het rapport van Davids leidend is bij een kritische terugblik op het verleden en het trekken van lessen voor de toekomst. Burgemeester Leers van Maastricht stapt op. In een raadsdebat afgelopen avond werd duidelijk dat een PvdA-motie tegen Leers de steun zou krijgen van coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartijen VVD en SP. Daarmee was een meerderheid voor zijn vertrek. Leers liet het niet aankomen op een stemming. Na beraad met de fractievoorzitters deelde Leers mee dat hij opstapt. In een emotionele verklaring noemde hij Maastricht het mooiste dat hem was overkomen. De CDA Leers kwam onder vuur te liggen vanwege zijn vakantievilla in Bulgarije, die hij in 2006 kocht. Toen het project financieel dreigde te mislukken, probeerde Leers zijn investering terug te krijgen. Daarbij zou hij zijn positie als burgemeester hebben misbruikt. Dan het weer nog. Vannacht bewolkt en kans op wat winterse neerslag. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en nevelig.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 the are on the skills of a Mac that will erect. Check, I'm a since I'm lying in the midnight hour goes too far. Winding me up just to let me down. So emotional, gagging and There's more to this than meets the eye. A devil woman locked don't know how it makes me feel.